De jongste verdachte is 13, de oudste 15. De jongens hadden geen kaartjes. Toen de conducteur daar wat van zei kreeg hij een aantal klappen tegen zijn hoofd. Ook schopten de jongens hem. Een passagier pakte een van de jongens vast, maar die wist te ontkomen toen de trein op station Gilserijen stopte. De vier konden in de buurt van het station alsnog worden aangehouden. De onderhandelingen over een staakt het vuren in Zuid-Soedan zijn stilgelegd. De bedoeling was dat de strijdende partijen vandaag voor het eerst rechtstreeks met elkaar zouden praten en niet via een bemiddelaar. Maar de partijen kunnen het niet eens worden over wat er precies besproken moet worden. Een nieuw tijdstip of een nieuwe datum voor het overleg dat in Ethiopië wordt gehouden zijn nog niet genoemd. In Zuid-Soedan vechten regeringstroepen van president Kier sinds half december tegen rebellen onder leiding van de vroegere vicepresident Machar. Een rotsblok van honderden kilo's heeft in Frankrijk een zwangere vrouw geplet die in een auto zat. De vrouw van 37 zat in de bijrijderstoel naast haar man. Ze was op slag Haar man bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in de Pyreneeën. Het rotsblok viel van een bergwand en kwam op de auto terecht. De omgekomen vrouw zou zeven maanden zwanger zijn. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft dit jaar bijna 90.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er zo'n 8.000 meer dan vorig jaar. Veruit de meeste klachten gingen over harde knallen op straat. De andere gingen over gevaarlijke situaties, vernieling, achtergebleven vuurwerkresten, kruiddampen, bedreiging of belemmering van hulpverleners. De initiatiefnemers van het meldpunt willen vuurwerk alleen nog laten afsteken door professionals. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 4.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 In dit eerste uur onder meer aandacht voor de act en het album van de maand. Blue Blue Day is origineel van Don Gibson en daar gaan we in het eerste uur naar luisteren. In het tweede uur horen we een cover van deze song. Natuurlijk ook country uit eigen land, verpakt in een blokje van drie songs. Ik begin met een drietal hits uit 2013 die het draaien meer dan waard zijn. Ik begon met Born to be Blue van de Mavericks. Rascal Flats zingt A Little Home.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 A pair of jeans that fit just right and the radio. Oh, Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. And my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Up touch of a precious child and oh, mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most, not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a piece of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. for my life And for the stars and stripes May freedom forever fly Let it ring Salute the ones who died The ones that give their lives So we don't have to sacrifice All the things we love Like our chicken fries And cold beer on a Friday night a pair of jeans that fit just right touch of a precious child And no mother's love Gets a little chicken fried And cold beer on a Friday night A pair of jeans that fit just right And the radio up I like to see sunrise love in my woman's eyes, feel the touch of my precious child, and mother's love. Lindy Ortega is op Tinsta nog beter gaan zingen dan op haar vorige platen. Ze sluit hierbij nog steeds aan op de grote countryzangeres uit de jaren 70, maar klinkt ondanks haar leeftijd rauwer en doorleefder. Het maakt van Tinstar een intense plaat die met name in de meer ingetogen songs diepe indruk maakt. Ook in muzikaal opzicht is Tinstar een feest. Lindy Ortega heeft het koude Canada inmiddels al een tijdje verruild voor Nashville en heeft zich ondergedompeld in de muziek van het zuiden van de Verenigde Staten. Mijn favoriete track is Hard As This. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Living Every Day Like It's Saturday Night, Rodney Hayden. can't see further than the morning light. And I'm living every day like it's Saturday night. Living every day like it's Saturday night. A young man, this I learned. Every bridge I cross is bound to burn. I ain't the kind of guy to backtrack to where I've been. A strange place, a new face. I'm moving on trace the edge of town is where my life begins. Settling down just ain't my style. I dealt the cards and this joker is wild. Can't see further than the morning light. And I'm living every day like it's Saturday night. Living every day like it's Saturday night. Hey, little girl, don't you fall in love with me. You're asking for trouble, baby, can't you see? ain't my style. I the cards and this joker is wild. Can't see further day like it's Saturday night. Living every day like it's Saturday night. Living every day like it's Saturday night.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 In 1954 scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit. Crossroads, nummer 1 country hit. East Gold verschijnt precies tien jaar na het laatste wapenfeit van Beachwood Sparks. Maar dat hoor je er niet aan af. De derde volledige plaat van de band uit Los Angeles sluit immers naadloos aan op zijn twee voorgangers. Al heeft de band haar geluid in de tussenliggende jaren nog wel wat verder geperfectioneerd en bovendien voorzien van een meer eigen geluid. Desondanks neemt ook de Tarnished Gold je weer onmiddellijk mee terug naar het California van de late jaren 60 en vroege jaren 70. Beachwoods Sparks legt met de Tanish Gold de eigen lat nog net een stukje hoger en steekt de jongere concurrenten van het moment op indrukwekkende wijze de loef af. No quieremos oro. 58 verschenen singles van Don Gibson. Blue Blue Day stond twee weken op de eerste plaats in de country charts en stond een half jaar in de hitlijsten. Ik laat Don Gibson aan het woord, waarna we in het tweede uur naar een cover van deze song gaan luisteren. Crossroads, Kees de Haan. It's been a blue, blue day. I feel like running away. I feel like running away from it all. love has been untrue. She's found somebody new. It's been a blue, blue day for me. I feel like crying, dying. What can I do? Feel like praying, saying, I'm glad we're through. It's been a blue, blue day. I feel like running away. I feel like running away. a blue, a blue day. I feel like running away. I feel like running away from the blues. I feel like running away from the blues. Vince Gill is genoegzaam bekend, maar de song Wait Till Your Daddy Gets Home duidelijk minder. know you love so well. Slip off them golden slippers. Let me rub your pretty feet. Baby, I'm gonna meet you underneath those satin sheets. Just wait till your daddy gets het countryblok uit eigen land. De countryformatie Cash on Delivery is voortgekomen uit de Moonlight Riders. Zangeres Ilse de Lange maakte tot haar grote doorbraak in 1998 deel uit van de eerste bezetting. Na Ilse de Lange kwamen Rachel Kramer en daarna Jackie van de Griend. Zij is te horen in Stupid Feel. Ricky Kolen, de vrouw van Leo Blokhuis, draagt de country een warm hart toe. Dat blijkt wel als ze Boots Like Emmeloose zingt. Robbie Longo, die zeer verdienstelijk bezig is bij onze zuiderburen, na zijn tweede plaats in de Vlaamse versie van The Voice, geeft een eigen draai aan Green Green Grass of Home.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 Lindy Ortega werd tot dusver nog te vaak gezien als een alt-country zangeres die met minstens één been in de traditionele country stond. Maar op Tinstar is ze een kind van deze tijd. Tinstar rokt, ontroert, schopt en verleidt. Dat laatste op behoorlijk medogeloze wijze. Omdat Lindy Ortega op Tinstar haar songs ook nog eens vertolkt met hart en ziel... is de impact van de plaat enorm. Ook in de titelsong ontroert Lindy. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Gilbert werkt voor 2014 aan het nieuwe album Just As I Am. Het is overigens vier jaar geleden dat hij zijn laatste uitbracht. En na de split afgelopen augustus met zijn verloofde Jana Kramer heeft hij heel wat songmateriaal. Bottoms Up is de debuutsingle van zijn vierde album. cloud road 95 burning down 129, yeah Looking for the law while I push my luck You see shotgun like it ain't no thing Turn the radio off so the girl can sing right Pull them to the party like y'all was some Tonight is bottoms up Throw it on down, rock this quiet little country town Yeah, drop the tailgate on your truck Find a kick and feel your cup oh, Kick it on back. Pretty little mama looking at you like. I gotta tip my hat. and Never thought a country song make you move like that, yeah. And she's doing it in Daisy Dukes, girl. She got you tapping on the boy show. Hey, dog, check this out, man. It's how them girls do it in the dirty south, yeah. She have you on her knee, can I marry you? Hey, tonight is bottoms up. Throw it on down, rock this quiet little country town to get up. Drop a tailgate on your truck Gilby Lynn sluit het eerste uur af en ik kan het zelf niet beter doen. Thanks en tot zo meteen bij het tweede... You've been here when I was everywhere Shackled by the system Damaged by the